computers in beslag genomen. De politie verwacht nog meer arrestaties. Een aantal bewoners van een portiekflat in de Amsterdamse wijk Slotermeer wordt voorlopig afgeraden de kachel aan te doen. Door een fout in de afvoer van het verwarmingssysteem komen de schadelijke gassen van acht appartementen in één woning terecht. In dat appartement liepen vanavond vijf mensen een koolmonoxidevergiftiging op. Brandweer en politie eisen dat de woningcorporatie het probleem in Slotermeer zo snel mogelijk oplost. In Italië is oprichter Lanzi van het voedingsmiddelenconcern Parmalat veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor faillissementsfraude en criminele samenzwering. Onder zijn leiding stortte het bedrijf in 2003 in met een schuld van 14 miljard euro. Tienduizenden kleine beleggers werden gedupeerd. Bondscoach Van Marwijk wil dat Philip Cocu zijn belangrijkste assistent wordt bij het Nederlands elftal. Cocu moet Frank de Boer opvolgen als die ook na de winterstop hoofdtrainer is bij Ajax. Ook u werkte al bij het Nederlands elftal. Dan het weer verspreid buien. Vannacht in het binnenland ligt de vorst. Morgen overdag regenachtig en 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het.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 Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Voor het eerst is via Wikileaks een Amerikaans ambtsbericht naar buiten gekomen dat helemaal over Nederland gaat. Het is een verslag van een gesprek dat de Amerikaanse minister Clinton in juli vorig jaar had met haar collega Verhagen. Verhagen zegt erin onder meer dat hij ervan uitging dat Nederland op de een of andere manier in Afghanistan zou blijven. Hij zei er wel bij dat er binnen de Nederlandse regering meningsverschillen over bestonden die nog moesten worden opgelost. Ook de kwestie van de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal kwam in het gesprek aan de orde. Verhagen was daar sceptisch over. Van de tot nu toe uitgelekte ambtsberichten werd Nederland er in enkele tientallen genoemd. Maar dat was vaak niet meer dan in een enkel zinnetje. In Londen zijn rellen aan de gang naar aanleiding van de verhoging van het collegegeld. Sommige studenten moeten straks ruim 10.000 euro collegegeld betalen, drie keer zoveel als nu. Woedende studenten raakten slaags met de politie. Aan beide kanten vielen gewonden. Zeker 22 mensen zijn gearresteerd. Ook een auto met prins Charles en Camilla kwam in de ongeregeldheden terecht. Het paar bleef ongedeerd.